Hulpverleners waren een uur bezig de slachtoffers uit de auto te, bevrijden, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Vier van de jongens maken het relatief goed, zegt een vader van een van hen die je net polshoogte kwam nemen. Zijn zoon had een gebroken sleutelbeen en gebroken ribben. Maar een vijfde slachtoffer die is er veel slechter aan toe voor ons de vader. Die wordt momenteel nog in coma gehouden. De jongens hadden een feest in een dorpje in de buurt bezocht. Waarom ze midden in de nacht van de weg raakten moet nog duidelijk worden. Wat is er allemaal aan de hand in Alblasserdam in Zuid-Holland? Afgelopen nacht was daar een brand in een loods. En de politie checkt nu of er een link is met een explosie een nacht eerder. Daar ontplofte iets en verderop werd een explosief gevonden in een brievenbus. De twee huizen zijn eerder gesloten vanwege een vergisontvoering. Mogelijk heeft het allemaal te maken met de onderschepping van bijna 1900 kilo cocaïne uit Ecuador. Vorige maand in de haven van Antwerpen. Tienduizenden Amerikanen vluchten voor orkaan Aida. Komende nacht Nederlandse tijd komt de orkaan aan land. Deskundigen verwachten zware overstromingen, vooral in de staat Louisiana. De woningmarkt is een probleem. Het is bijna niet te doen om in je eentje een huis te kopen. En dus zoeken jongeren naar creatieve oplossingen. Zoals docent Yvonne, die nu in Oostvoorne in Zuid-Holland op een camping woont. Het is toch best wel verdrietig als iemand die al eh, is afgestudeerd en dat hij dan op een camping moet gaan wonen omdat er gewoon geen huizen beschikbaar zijn. Dat is toch bizar? De gemeente waar de camping van Yvonne ligt ziet de permanente bewoning van deze chaletjes daar tijdelijk door de vingers. Eerder traden ze juist hard op, maar in deze woningmarkt ligt dat voor het eerst anders. Het weer vanmiddag wordt het vaker droog en breekt vanuit het noorden de zon door. Het is fris vandaag, 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.